Ik vond het wel eh, echt eh, geweldig, ik voelde me amazing. Dit is wel een ander soort prijs, weet je. Normaal krijg je verschillende soorten prijzen, maar eh, dit is gewoon dat je gewoon de meest gestreamde artiest bent. Dat voor de tweede keer. Ja, dat vind ik gewoon amazing, man. Dat is, eh, ja, iets anders. Is een hele andere prijs. Lil Klein en Ronnie Flex zijn na Frenna de meest gestreamde artiesten in Nederland. De eerste volgende Nederlandse artiest is Roxy Dekker op plek 7. Wereldwijd is Bad Bunny de meest gestreamde artiest. En zelf kan je natuurlijk ook je persoonlijke Spotify-rap zien in je eigen account. Het dodental door overstromingen en aardverschuivingen in Indonesië, Sri Lanka, Thailand en Maleisië is opgelopen tot meer dan 1400. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn al meer dan 800 doden geteld en er worden nog 650 mensen vermist. Op de Utrechtse Heuvelrug is een wolf doodgeschoten. Het is vermoedelijk probleemwolf Bram. Die is betrokken bij meerdere bijtincidenten. Zo beet hij een kind van zes en sleepte hem mee. Ook nam hij een wandelaarster te grazen. Er wordt nu DNA-onderzoek gedaan om te checken of het echt wolf Bram is zegt deze ecoloog. Wat dan gebeurt is dat in Utrecht bij Dutch Wildlife Health Center sectie gedaan wordt. Er wordt wat DNA afgenomen en dat wordt onderzocht. En ja, dat duurt gewoon even, dus dat kan nog echt een eh, ja, 12 december duren eh, voordat de provincie duidelijk heeft van welke wolf was het nou. De provincie Utrecht had een vergunning gegeven voor het doden van de wolf. Dat deden ze nadat experts zeiden dat hij gevaarlijk is voor mensen. En de politie waarschuwt fans van de Formule 1 voor valse tickets die online worden aangeboden. Komende zondag is de laatste Grand Prix in Abu Dhabi. Max Verstappen kan daar nog wereldkampioen worden. Online worden toegangskaartjes aangeboden voor honderden tot duizenden euro's. En volgens de politie zijn die soms nep. Ze zeggen koop alleen via de officiële kanalen tickets. Het weer, ja, het was een overwegend grijze dag met in het oosten af en toe motregen bij maximaal 8 graden.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 Want daar sta je 25 minuten vast tussen Juliana Dorp Zuid en de afrit Verder heb je op de A27 een kwartiertijdverlies van Utrecht naar Almere tussen Beeldhoven en Huizen. Op de A6 van Muiden naar Lelystad sta je 10 minuten in de file tussen Almere en Lelystad.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 Dierenrechtenorganisaties veroordelen het doodschieten van een wolf op de Utrechtse heuvelrug. Ze wijzen erop dat nog niet vaststaat of het wel de probleemwolf is... waarvoor een afschotvergunning was afgegeven. De groep Animal Rights noemt het afschieten een schanddaad. De Romeinse marine heeft op de Zwarte Zee een varende drone vernietigd. Het ministerie van Defensie zegt dat de drone een gevaar was voor de navigatie op zee. De arbeidsongeschiktheidswet WIA moet fundamenteel worden aangepast, zegt de Algemene Rekenkamer. De wet is te complex en bij de uitvoering daarvan zijn veel fouten gemaakt... waardoor uitkeringen te hoog of te laag waren. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het langzaam op. Het koelt af tot een graad of 4. Morgen droog, wat vaker zon en net als vandaag ongeveer 8 graden. Dit is ZFM.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 take me. easy to pass by Not this one, this perseverance in my eyes We could be close, I guess we should So take a look and listen good chance, let's take off It's simple and it's plain, finally in love again There's no way I'm gonna stop tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own bed. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, Losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown heart. Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and blue rooms with families, and we are going to Graceland. Am I traveling from bags? Ghosts and empty sockets.